Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Schrijver Gerard Reven heeft in 1983 echt de racistische uitspraken gedaan... die Boudewijn Buug in het Parool schreef. Dat blijkt uit geluidsfragmenten van het geruchtmakende interview... die voor het eerst te horen waren. Reven zegt onder meer dat collega's Harry Mulisch en Jan Wolkers... naar een communistisch concentratiekamp mogen. Verder ontkent hij dat blanke kolonisten... de zwarte bevolking van Zuid-Afrika onderwierpen. Het vraaggesprek ontketende in 1983 een enorme rel... De hoofdredacteur van het Parool bood zijn excuses ervoor aan. Reven beweerde dat Bug zijn uitspraken uit zijn verband had gehaald. De twee raakten na het interview voorgoed gebroeierd. De grootste moskee van Scandinavië wordt gefinancierd via Nederland, schrijft NRC Handelsblad. De ambassade van Qatar in Den Haag stuurde volgens de krant begin dit jaar ruim 200.000 euro naar de moskee in Kopenhagen. De transactie zou bekend zijn bij Nederlandse autoriteiten. Onlangs werd bekend dat de imam van deze moskee vrouwen religieuze adviezen geeft die in strijd zijn met de Deense wet. Zo mogen ze hun man geen seks weigeren, bleek uit een undercover reportage die in Denemarken tot opschudding leidde. Het programma Zembla zond afgelopen avond een verkorte versie van die reportage uit. De man en vrouw die dood werden gevonden in en bij een flat in Voorburg zijn familie van elkaar. Het gaat om een moeder en haar zoon, heeft de politie aan Omroep West laten weten. De 57-jarige man werd op de stoep onder de flat gevonden. De 87-jarige vrouw lag boven in een van de appartementen. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Sluikreclames in vlogs moeten worden verboden, vindt het commissariaat voor de media. In de zelfgemaakte filmpjes op internet worden vaak producten getest... zonder dat de kijkers weten dat de makers daarvoor worden betaald. Volgens het commissariaat moet altijd duidelijk worden vermeld dat iets reclame is. Het weer, op de meeste plaatsen droog.